Cue music. Q Het Q Music Nieuws. 3 uur. Goedenacht. Voor de tweede keer deze week is er brand uitgebroken op de vuilnisbelt van Bonaire, meldt de NOS. Er trekken grote zwarte rookwolken over het eiland... en mensen die in de buurt wonen moeten hun huizen uit. De valstort van Bonaire is al jaren een probleem... en eilandbewoners willen dat de regering in Den Haag ingrijpt. Als het op een van de Waddeneilanden zou gebeuren... was er al lang ingegrepen, denken ze. In Berlijn is een grote groep voetbalsupporters slaags geraakt met de politie. Daarbij zijn meer dan 20 agenten en ruim 30 supporters gewond geraakt. De supporters raakten vooral gewond door de pepperspray van de politie. Tijdens de wedstrijd liepen uit protest veel supporters van zowel de thuisclub als de tegenpartij weg... of zetten ze geen spreekkoren in omdat ze de politieactie te ver vonden gaan. Door meerdere lawines in Oostenrijk zijn gisteren acht mensen om het leven gekomen. Bij een lawine in de deelstaat Stiermarken kwamen drie skiers uit Tsjechië om. Bij twee andere lawines in de deelstaat Pongal vielen de andere vijf doden. De lawines worden veroorzaakt door de zware sneeuwval van de afgelopen dagen. De autoriteiten waarschuwen al langer voor lawinegevaar. En Suzanne en Freek hebben de popprijs gewonnen. In het juryrapport staat dat niemand afgelopen jaar zo'n groot stempel op de Nederlandse popmuziek heeft gedrukt als zij. En ook vindt de jury dat ze alle leeftijden en alle lagen uit de bevolking met elkaar weten te verbinden. In hun dankwoord zeiden Suzanne en Freek dat ze de prijs een ongelofelijke eer vinden. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur daalt tot iets onder het vriespunt en in het noorden kan het mistig worden. Ook overdag blijft het in het noorden grijs. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 3 tot 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws. You're my queen with just one palm. created a creature of the of love with you. Oh, wait, that it's true.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 चम चम के सितारे वर्गी The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. kitchen floors are wet. And taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intent. turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stand by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light.